Radio 501 presenteert... De Horense Stadsfeesten 2012. Vanaf vrijdag 15 juni is de Horense Binnenstad weer het festivalterrein voor jong en oud. De 14e Horense Stadsfeesten zullen ook dit jaar weer voor spektakel en vermaak zorgen... die zijn weerga niet kent. Dream Company, Outdoor Stereo Preview en Recordings. Texas Sugar Blues. The Item. Laya and the Shakers. Bob Marley Experience. Easy Go. Stetson. Engel. Used. Cirque Valentine. En Radio 501 presents Leo Base. Allemaal te zien op 12 verschillende podia in de oude binnenstad van Horen. Natuurlijk is Radio 501 er dit jaar ook weer bij. Met live registraties, optredens op het Radio 501 Vader Jacob Stage, reportages en veel meer. Dus jij hoeft niks te missen van de Hoornse Stadsfeesten 2012, 15, 16 en 17 juni. Natuurlijk op jouw Radio 501. We're not like those other stations that just fill their time with meaningless jargon that means nothing while you sit listening to that meaningless jargon. Or are we? Chris Nijsmans. Victoria Teven. Nu op Radio 501. De Chris en Vicky Friday Show. Thank you. plaats eh, plaat voor jou van deze week. Je hoorde de Jacks. En go, go, go. Bam. Ha, welkom. Kijk. Chris Dijsmans. Victoria Thewe. De Chris en Vicky Friday Show. En zo is het maar net. Een hele goede avond. Een goede avond. Het is inmiddels 9 minuten over 6. En dat betekent dat het weer tijd is voor een verse episode van de Chris en Figgy Friday, show. Zeker weten. Eh, heel raar weekend. Bijzonder weekend, moet nou ik ja, zeggen. Vooral voor jou, want jij hebt het ontzettend druk. Ik het onwijs druk, Ik zie je van hot naar her en, eh, eh, en huppakee en daar weer. En, ja. ja ik, ik, ik, ik, kan het niet bijhouden. Wat ben jij aan het doen? Ehm, nou ja, we hebben dus deze deze, deze weekend, Deze weekend, jongen, hebben wij de, Hoornse Horense Stadsfeesten hier in de binnenstad van Horen. En eh, nou ja, goed, daar besteden wij natuurlijk heel veel aandacht aan. Dat is inmiddels denk ik wel enigszins duidelijk geworden. Ja. Maar ehm, we streamen dus ook twee podia. Ja. Eh, Rode Steen gaan we streamen hier op de zender en het Kerkplein. Ja. En daar zit nogal wel iets wat werk in. Ja. Dus, wat, ehm, hoe laat begint het eigenlijk? Um, ehm, 8 uur begint het vanavond op de Rode Steen. Is de officiële opening van de Hoornse Stadsfeesten 2012. Ja, ik zou zeggen, komen allemaal. Eh, ja, zeker weten. Ja. en eh, als je dan niet kan komen, blijf dan lekker naar jouw eigen Radio alleen luisteren. Want daar is ook alles eigenlijk wel te horen. Ja. Eh, ook in dit programma zul je heel veel artiesten voorbij horen komen die op de Stadsfeesten gaan spelen. Dus Zo kan ik stiekem cool. verklappen dat wij een, straks een plaatje gaan draaien van Steven Engel. En ook wel van Dog, denk ik. Maar dat hè, weet je eigenlijk nog niet. Er is nog een, een grote verrassing inderdaad. Ehm, verder hebben we in dit programma nog, ja, ja, want dat weet jij dan wel weer. Want ik ben echt een kwartiertje voordat de uitzending begon, heb ik mijn silicon hier naar binnen gewerkt en sta ik nu weer hier. Nou ja, dus- we, gaan dus inderdaad het weer doen, de verjaardagen. Nou ja, in de tweede uur natuurlijk eh, de grabbenplaat beginnen we mee. Oh jee. Ja, grabben, grabben. We gaan er gewoon leuk, leuk eh, happy hardcore, wat iedereen kent. Juist. En eh, ja, opmerkelijk nieuws. Kijk, nou, ja. als dat niet goed komt, dan weet ik het ook niet. Heb jij nou verzoekjes? Studio at radio of studio at radio of het, eh, ja. uh, ik weet het eigenlijk niet meer. Of op de babbelbox. At radio 5 via Twitter kan ook nog. Oh, keuzes te at over. radio 501. Dit zijn de Wanted. I'm better, so much better now. I see the light, touch the light, we're together now. I'm better, so much better now. Look to the skies, give me life, we're together now. has begun. Hypnotized by drums until forever comes, you'll find us chasing the sun. They said this day wouldn't come, and we refuse to run. We've only just begun. You'll find us chasing the sun. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, the sun. I'm never, I'm never down. Lying here staring up and you're looking down. I'm never, I'm never down. Live forever, forever with you around. We've only just begun. Hypnotized by drums into forever comes. You'll find us chasing the sun. They said this day wouldn't come. We refuse to run. the sun, the sun, the sun, the sun, the sun. You'll find this. Als als bok Vind ik het zonder acht. <laughs> ik weet niet anders. Noem me na atheïst of een nuchtere Nederlander. Ik vind het prima zo, ja, zoek geen medestanders. Ik vind het prima al, leef jij je leven anders. Maar heb je kritiek op mij, zeg ik, wees verstandig. Hou die shit voor je, word er zelf beter van. En jij bent opgevoed met de Bijbel. tel elke passage, trek geen woord in twijfel. En ben je vrij, zit je binnen in de kerk. Gefocust, want je meent bidden maakt je sterk van binnen merkt, je voelt dat het goed zit. Kent de tien geboden en weet dat dit je doel is. En in de hemel wacht je overleden moeder, die blijkbaar iets eerder naar de hemel werd geroepen. Ja, één van ons heeft gelijk, één van ons heeft een lul, één van ons is genaaid als er niets is. Misschien heb je gelijk, ja, ben ik wel de lul, hier voel ik me genaaid als er niets is. Eén van ons heeft gelijk. Even ons is de lul, even ons is genaaid Als er niets is, misschien heb je gelijk Ja, ben ik wel de lul, hier voel ik me genaaid Als er niets is willen geloven, geloven. Wil best nog een kans, ik wil best nog een poging. Ja. Maar ik geloof dat het echt over is als mijn kist gesloten is en ik onder de zoden lig. Ik ben geen slecht mens, heb normen en waarden van mijn moeder en mijn vader die er vroeger voor me waren. Maar ik vloek regelmatig en doe een hoop dingen die jij niet doet als goed gelovige christen. Met twijfel je nooit tegen God in de hemel. Wat kom op, niks is zeker, God mag het weten. Misschien heb je gelijk, begin straks je reis, zet me dan alsjeblieft plus één op de gastenlijst. Ja, misschien heb je gelijk, zet me dan alsjeblieft plus één op de gastenlijst. Heel simpel, Steven Engel plus één, ja? Dankjewel. Dankjewel. Yeah. Eén van ons of gelijk, één van ons is de lul. één van ons is genaaid als er niets is. Misschien heb je gelijk, ja, ben ik wel de lul. Hier voel ik me genaaid als er iets is. Eén van ons of gelijk, één van ons is de lul. één van ons is genaaid als er niets is. Misschien heb je gelijk, ja, ben ik wel de lul. Hier voel ik me genaaid als er niets is. Eén van ons of gelijk, één van ons is de lul genaaid als er niets is. Misschien heb je gelijk, ja, ben ik wat de lul. Hier voel ik me genaaid als er niets is. Even van ons heeft gelijk, even van ons is lul. Eén van ons is genaaid als er niets is. Misschien heb je gelijk, ja, ben ik wat de lul. Hier voel ik me genaaid als er niets is. Hij staat hier op de Horense Stadsfeest en we hebben het over Engel. En één van ons hoor je hier. En ehm, ja, we hebben hier een hele mooie rode knop. Ik ga hem er meteen even bij pakken. En ik zal hem ook heel eventjes voor de mensen die de webcam aan het bekijken zijn laten zien. dat, zien ze niet, dat zien ze niet. Kom ah, eens hier. Niet. Als jij eh, jouw webcam even pakt dat Een hele grote rode knop is dat. En um, die knop die is er meegenomen door eh, een van onze fotografen, genaamd Aad. En ik vind dat ding zo te hoe? gek. Uh, eh, het komen is dat. Oh, hey. En ehm, ja, nou, als je daarop drukt namelijk, dan hoor jij... That was easy. Heerlijk. Nou, dat is makkelijk. Nog één keertje voor het gevoel. That was easy. <laughs> Ik hou ervan. Dus een dead was easy knop. Ik vind het heel erg fijn. Echt waar. het is ook gewoon zo lekker om af en toe even bam op die knop te leren. Nou, maar ik moet ook wel zeggen, je bent ook druk bezig. En eh, je bent ook goed bezig. En inderdaad, dan is zo'n knopje wel erg leuk om op te drukken. Zeker, zeker. ik wil want het was gewoon heel erg makkelijk. Ik wil eigenlijk ook nog een ah shit button hier hebben liggen. Voor als je iets eh, echt eh, niet helemaal lekker doet. Nee. en een woehoe button. Eigenlijk. <laughs> Eigenlijk, hè? Nou, dat kunnen we zelf toch ook? Woehoe! Hey. hey I'm a man, dat was hem. Van Will and the People. Lazy pulling daisies at doobie past three. A lion in the morning sun. One day I'll get fat and sit in my chair. Lying in the morning a apart and you stonden hier twee weken geleden. Of was het vorige, week? vorige week. Nou, Moet je nagaan hoe snel voor mij de tijd lijkt vliegen. Stonden ze hier op het uh, Vader Jacobstijd. Je hoorde de Rock. En eh, nu moet ik even heel erg goed kijken. Rock and Roll Machine natuurlijk. Hoe kan ik dat ook vergeten? Goed. Ehm, straks krijg je van mij nog het weer. En eh, het opmerkelijke nieuws komt eraan. Maar eerst een plaatje die jij even toch nou, heeft, hebt opgesnord, kan ik wel zeggen. Even vlug. Swedish House Mafia. featuring Salem Al-Fakir. En je hoorde Silhouettes op jouw eigen Radio 501. Inmiddels is het 1 minuut over half 7 en dat betekent... Het Radio 501 weekend weerbericht. Zo is het maar net, want vanavond is bewolkt en er valt van tijd tot tijd regen. De meeste regen valt in de westelijke helft van het land. Ook vannacht regent het af en toe en is de temperatuur ja, gedaald naar een graadje of 13. Morgen trekt er in de ochtend nog enkele buien over het land. Maar voornamelijk over het oosten. Vanuit het zuidwesten wordt er dan vervolgens weer droge Stapelwolken en korte zonnige perioden wisselen elkaar af. Dat dan weer wel. En in de loop van de middag ontstaan er een paar nieuwe buien. Helaas een aantal, eh, of er staat een meest matige zuidwestenwind. En de temperatuur weet dan toch wel te klimmen naar een graad of 20. Door met hele fijne muziek. Door met die Asteroids Galaxy Tour en Heart Attack. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. And if a nigga get an attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Sean Don and I'm over best weed cause I got it going on. Uh, I'm a nice dude uh, with some nice dreams. See these ice cubes, see these ice creams. Eligible bachelor, million dollar bow. That's whiter than what's spilling down your throat. The phantom, exterior like fish eggs, the interior like suicide wrist red. I can exercise you, this could be your phys ed. Cheat on your man, man, that's how you get a his head. Killer with the B, I know killers in the street with the steel to make you feel like chinchilla in the heat. So don't try to run up on my ear talking all that raspy shit, trying to ask me shit. When my niggas figure that's they ain't gon' pass me shit. You should think about it, take a second. Matter of fact. You should take 4B and think before you fuck a little skateboard B. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. And if a nigga get an attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Sean Don and I'm all the best weed cause I got it going on. I'm a gangster, but y'all knew that. The big boss dog, yeah, I had to do that. I keep a blue flag hanging out my backside, but only on the left side. Yeah, that's the crip side. Ain't no other way to play the game the way I play. I cut so much you thought I was a DJ. Two, three, three, one, yep, three. SC and double O P D go double G. I can't fake it, just break it. And when I take it, see, I specialize in making all the girls get naked. So bring your friends, all of y'all come inside. We got a world premiere right here, now get live. So, so. so don't change the diesel, turn it up a little. I got a living room full of fine dime bristles. Waiting on the pistol, the dizzle, and the shizzle. G's to the bizac, now ladies, here we kiss her. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you. Park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. And if a nigga get an attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Sean Don and I'm all the best weed cause I got it going on. I'm a bad boy with a lot of hoes. Drive my own cars and wear my own clothes. I hang out tough. I'm a real boss. Big Snoop Dogg, yeah, he's so sharp. On the TV screen and in the magazines. If you play me close, you want a red beam. Oh, you got a gun, so you wanna pop back? AK 47, now nigga, stop that. Cement shoes, now I'm on the move. Your family's crying, now you on the news. They can't find you, and now they miss you. Must I remind you, I'm only only here to twist you, pistol whip you, dip you, then flip you, then dance to this motherfucking music we crypt to. Subscribe, nigga, get your issue. Baby, come close, let me see how you get loose. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. And if a nigga get an attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Sean down and I'm all the best weed cause I got it going on. Mr. Snoop Doggy Dog. Met Drop It Like It's Hot. Nou, ik zou je zeggen, dat was een verzoek van Diana uit Kerkdriel. Kerkdriel. En eh, ja, nou ja, ik, ik zou je zeggen uh, bedankt voor het verzoek. Want daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. Zeker weten. Met verzoeken. Want ja, we draaien graag wat de luisteraars uh, luisteren zo zijn wij. Ja, zo zijn we dan ook Studio weer. Studio kan naartoe. Ja. in de box op www.radio501.nl. Of natuurlijk via Twitter. En dat is @radio501. Uh, nou, oeh, Oh, oh, ja. Jingle time. Wie was er jarig deze week? Wie was er jarig deze week? Matthew Bellamy. Hij is 34 jaar geworden. Hij is 9 eh, juni jarig eh, geworden. Eh, geweest. De frontman van de Britse rockband Muse. Hij bespeelt hoofdzakelijk de gitaar en de piano, maar heeft intentioneel ook de orgel en de keytar gebruikt. Wat is de keytar, uh, Chris? Volgens mij is het gewoon een gitaar. Maar... Oh, oké. <laughs> nou, we hebben ook nog een eervolle vermelding. Jacques Cousteau, hij is eh, reeds overleden. Hij is maar liefst 87 jaar geworden. Is die man overleden? Oh, dat wist ik niet ja, eens. Ja, 1997 is hij eh, overleden. Oh joh, ik denk... Ja, nee, ja, reeds, ja. Want ik ken die man natuurlijk alleen maar van zijn documentaires... ergens op een halve kilometer diepte. Ja, hij is inderdaad een Franse marineofficier, een eh, ontdekkingsreiziger... en een, onderzee, ja, een onderzoeker die de zee bestudeerde... en ja, daarin alle voorkomende levensvormen ja, probeerde te ontdekken. Eh, wie nog meerjarig is geweest, 11, 11 juni, is Robin Marion Carson, ook wel bekend als Robin. Zij is een Zweedse zangeres en eh, ja, eind jaren 90 had ze succes met de singles Show Me Love en Do You Know. En ehm, in 2007, ble 2007 ze een succesvolle comeback met de single With Every Heartbeat. En die ga je straks ook eh, stiekem horen? ja. Maar dat is een klein tipje van de sluier, hè? Was dat? Ja, heel klein. Eh, zal ik even doorgaan? Oh, sorry. Ja, ja. Of, uh, kunnen we wel doorgaan met muziek draaien. Ja, oké. oké, want dan gaan we een plaat van Muse draaien. Omdat dus cool. Matthew eh, Bella, Bella, Dinges jarig was. Ik, ik ja, Wie? van Muse, Matthew. Ja, met, ja, precies. En zijn achternaam weet ik niet even. Matthew Bellamy. Ja, dat was ja. hem. Heel fijn. Ehm, en het nummer dat we gaan draaien is Plug In Baby. En dat begint met een fantastisch gitaarriffje. En dat gitaarriffje, dat vind ik niet alleen fantastisch. Dat vonden nog veel meer mensen fantastisch. Oh en daarom is dit het gitaarriffje van de eeuw. Dit is hem, hè? Geniet ervan. je Heartbeat. Op jouw eigen Radio, Radio 501. Zekers. Eh, want deze mevrouw die is jarig geweest en ja, daar kan ze niks aan doen. Dat is gewoon een geluk. Dat gebeurt bij nou eenmaal. Een ongeluk. Nee. En <laughs> ja, nou ja, het gebeurt eenmaal. Ja, je hoeft er helemaal eigenlijk niks voor te doen. Alleen maar te blijven ademen eigenlijk. En af en toe eten en drinken, en af en even naar nou, het toilet. Nou, ja. In ieder geval, tijd voor opmerkelijk nieuws. Want ja, het is een opmerkelijke week ook geweest, eh, mag ik wel stellen, denk ik zo. Ja, nou inderdaad. want eh, ehm, ja, ik weet niet of jij wel eens last hebt van eh, ja, boertjes. Ja, oprispingen, hè? Oprispingen, ja, inderdaad. Natuurlijk, iedereen heeft dat wel eens, denk ik. Hier zijn inderdaad wel eens wereldkampioenschappen van. En bij het laten dus van boeren. bij de eerste jaar, jaarlijkse te houden World Burping Championship eh, dus wereldkampioen. <laughs> Ik kom niet uit mijn woorden. Wereldkampioenschap Boerenlaten. laten. Welke vorige week daar 8 juni werd gehouden in het Hudson Station te New York. Streden vijf boerenlaters om de titel. En vooraf dronken ze eerst liter zoete, koolzuurhoudende drankjes. En sprongen ze daarna op en neer om zoveel mogelijk gassen in hun maag te ontketenen. Ik, heb, ik moet eerlijk bekennen dat ik dat ook wel eens heb gedaan. <laughs> Oh, namelijk. Oh ja. ja. En hoe ging dat Eerst een glas cola heel erg snel leeg drinken. En dan op en neer hupsen om de cola in je maag te schudden. En dan een pepermuntje inslikken zeker? Nee, nee, nee. Dat durfde ik nooit aan. Ik dacht van, ah, <laughs> straks explodeert mijn maag of zo. Ik wou dat zeggen. Dat is niet eh, echt... Uh... Dat is het programma Midbusters. Even eh, een zijtakje. Ja? Midbusters. Ehm, hebben ze dat ook een keertje onderzocht. je had daar snoepjes, Pop Rocks. Okay. waren roze korreltjes en die kon je in je mond doen en dat knisperde dan zo. Eh, oh zo. Ja, ja, ja, ja, ja, En dat in combinatie met heel veel cola in een varkensmaag. <laughs> oh. Want er schijnt dus inderdaad ooit een jochie die heel veel van die pop rocks had gegeten en dus heel veel cola had gedronken, dat hij dus eigenlijk uh, ja, explodeerd is. Oh jee, is het wel goed gekomen met dat jongetje? Nee. Oh, maar zo gaat de mythe, hè. Ik weet niet zeker of, hoe het nou exact, eh, of die niet nou waar was, maar het is mogelijk. Oké. Dus, dat. Oké, nou om even verder te gaan met mijn verhaal. <laughs> Maakt niet uit. <laughs> nou, de kampioenschap werd uiteindelijk eh, de 35-jarige Tim Janus, eh, die 18,1 seconden onafgebroken een boer liet nadat hij de eerste twee liter Coca-Cola Light en frisdrank van het merk Mountain Dew had gedronken. Ken je dat? Mountain zeg maar niks. Nee, inderdaad. En met het organiseren van deze boerwedstrijd uh, eh, wil het in Geneve gevestigde WBF World Champion Federation ja, het stigma dat het laten van boeren over zich heeft weg nemen. Ja, weet je, ik vind het leuk dat boeren. Ja, ja, ik vind ook wel En ik vind het ook zeker wel een prestatie dat je 18 seconden achter elkaar gaan kan nou. Het is mij nog nooit gelukt. Zeker nog niet langer dan 5, seconden heb ik echt nog nooit bereikt. Maar goed, ja, aparte situaties ja, eh, maar wat heb jij nog? Oh, ja, oh nog één dingetje. Waar komt die winnaar vandaan? Want het lijkt me, ja, het zou zomaar een Amerikaan kunnen zijn. Of nee, zo. Ik nee, weet nee, nee. Het ah. is, eh, in New York is dat eh, gehouden, deze wedstrijd. Maar nou, waar die daar opgelost. vandaan kwam, nou, het zal best wel ook uit Amerika zijn. Ja. Ja, ja, nee, ja, misschien een heel slecht voordeel, maar ik vermoed al dat het iets... Maar in ieder geval, <laughs> ik denk dat iedereen namelijk, ook wel om even iets anders te beginnen, wel eens heeft geschoten met een PVC-pijpje en dan ja. besjes of papieren pijltjes. Met eh, zo'n ballonnetje zo en dan met zo'n muiskorrel Oh, dat kan ook inderdaad, maar ik bedoelde meer zeg maar de lange PVC-buis, die dan eh, dat je zo'n zo'n halve ja, dat, je zo'n halve tv-gids ja, precies zo'n en dan nat maken, ja, zo. Ja, precies. Ja. En dan eh, zit dat pijltje ergens eh, bij iemand in zijn nek bijvoorbeeld. Ja. Ehm, terwijl je natuurlijk niet op mensen mag schieten, hè? Nee, Mogen dat, uit duidelijk zijn. Maar hij zit vaak wel in iemands nek. <coughs> Excuus. Maar de kinderen in Japan doen dat ook. Maar de bejaarden zijn er nog veel doller op. Eh, ja, het blaaspijpschieten <laughs> groeit in populariteit onder de ouderen in Japan. Er is namelijk zelfs een nationale eh, blaaspijpclub verwacht die eh, dit jaar gaat groeien. Onder de ouderen. Boven de 30.000 leden. Zo. Van een gemiddelde leeftijd van 70 jaar. Oh. Ze schieten dan in wedstrijden pijltjes met een afgestompt uiteinde door een uh, pijp van 120 centimeter lang. De sport in het Japans uh, eh, Fukiya genoemd. Werd in 1998 voor het eerst beoefend in Japan door een man die ademhalingsoefeningen wilde gaan vernieuwen. Het oeroude wapen is dus oorspronkelijk gebruikt in de regenwouden van Borneo om de dieren te verjagen. Nou moet ik wel zeggen dat eh, de mensen in die kant van de wereld wel vaker van die aparte sporten hebben. Ja, maar ik, ja, ik vind het wel gek. Weet je, een, een, een dingetje, een, een, eh, eh, pijltje met een afgestompt puntje. Dus je kan er niemand uh, mee, en zo. Ik vind het ja, ja wel, wel een dingetje. Het lijkt mezelf ook een keertje leuk om mee te doen aan ja, zo'n wedstrijd. Ja, ze toch niks te doen hebben, denk ik. nee, nee ja, Dat, dat moet haast wel eigenlijk. Want als je wel iets beters te doen hebt, dan ga je natuurlijk niet met een pijpje van 120 centimeter lang zo ver mogelijk proberen te schieten. Maar goed. Nee, precies. Door met nuttige dingetjes. Door met nuttige muziek. Door met muziek van de Black Keys. Dit is Gold on the Ceiling. Dit is Radio 501. Mensen met een beperking in Nederland hebben recht op een leven als ieder ander. Dit wordt hen vaak bemoeilijkt doordat ze niet altijd kunnen beschikken over de hulpmiddelen die ze nodig hebben. U kunt helpen. Geef aan de collectant. Wilt u meer informatie? Kijk op handicap.nl. De collecteweek is van 10 tot en met 16 juni. liefde delen is mooi. Het gevoel van geluk en het houden van je partner dat wil je je hele leven lang vasthouden. Als dat onverhoopt niet lukt, hoef je, wat mij aangaat, geen smoesjes te verzinnen. Alles gaat in de sneltreinvaart voorbij en het is moeilijk te ontspannen.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 I look at you and suddenly something in your eyes I see soon begins bewitching me. It's that old devil moon that you stole from the sky. It's that old devil moon in your eyes. You and your glance make this romance too hard to handle. Stars in the night, flame in the light, can't hold candle to your razzle dazzle. You got me flying high and wide on a magic carpet ride full of butterflies inside. I just wanna cry, I wanna cruise, I wanna laugh like a loon. It's that old devil moon in your eyes. Just when I think I'm free as a dove, old devil moon deep in your eyes, blind with love. I look at you and suddenly something in your eyes I see soon begins witching. sky. is that old devil moon in your eyes. You and your glance make this romance too hard to handle. Stars in the night, blaming their light, can't hold a candle. To your razzle devil, you got me flying high and wide on a magic carpet ride full of butterflies inside. I just wanna cry, I wanna croon, I wanna laugh, like a loo. It's that old devil moon in her eyes. Jamie Cullum and Old Devil Moon. I'm free of the dove. even na te kijken. Oh, oh sorry. Nee, ik neem meer mijn hand voor mijn mond omdat ik eventjes eh, moest hoesten. Ja, maar ik wilde er ook niet doorheen gaan. Maar ja, om even door te gaan op de verzoekjes. Ja, van Manuela uit Uden. Ja, ja. Manuela is toevallig een eh, goede vriendin van maar, me. weet je wat we eerst doen? Wat is er? Welkom in het tweede oh, uur! Oh, ja! Eh, <laughs> ja, eigenlijk, ik had er zo zin in. Eigenlijk had het nog, nog iets groter kunnen met zo'n ja. grampje eroverheen. Mensen, welkom in dat welkom in dat tweede uur! Dat is. Dus. Nou goed, hè? het kan hier allemaal gewoon. Het is niet zo dol tijdens deze Chris en Fikkie jou op jouw eigen Radio 5 alleen. Eh, we zijn hier tot 8 uur. Ja. Daarna krijg je een eh, hele fijne On The Rocks met... met Tammega. Zeker weten. Ja. Maar verzoekjes. Ja. Um, uh, kun je ze mailen. At radio kun je ze twitteren. En op de babbelbox. En op de babbelbox. En vandaag voegen wij dan in ons programma ook nog even een extra feature toe. Want je kan bellen en dat is dan 0229 842100. Kan ook. Als je dat heel graag wil, dan mag je van mij ook gewoon bellen. Laat we eens gek doen. Gewoon. Leuk, leuk, leuk. Maar kom maar op, verzoekjes. Want... Ja, inderdaad. Ja, eh, ja, ik verklapte het al. Eh, Manuela, die had een heel leuk verzoek. <laughs> Dus eh, ja, ik zou zeggen, ja, draai maar. En dan, we laten ons verrassen. Want het is ja, het ene uiterste naar het andere uiterste. Het is, ja, ja, als je eerst Jamie Callum hebt. Met... Ja, en dan... en, dan en dan gewoon dit. Type of negative met My Girlfriend's Girlfriend. Dit is Radio 501. ben ik er wel weer. Valt wel bij. Nee, ja, het gaat heel nou, goed. Nou, eh, eh, ja, ja, ja, nee. In ieder geval, red light en get out of my head. En dat denk ik soms ook wel eens van die storm in mijn hoofd. Get out of my head. Get maar out of my head. Maar eh, inderdaad, om even terug te komen op de... Ja, <laughs> op een deur die openstaat. Deuren die open nee, Het is heel gezellig in de studio. ja, het is heel gezellig. ja, is dan echt, ben ik soms heel snel afgeleid. Maakt niet uit. Komt ehm, goed. want daardoor zijn we toch ook wel een soort van iets vergeten. Maar goed. Uh, hè, tering, de kriebel. Daar is grappertje, rare grappertje. Daar is grapper met een kaal geschoren kont. Daar is grappertje, rare grappertje. Zo te zien heb je al honderd natuurlijk, die ouderwetse gauwerplaat. Heerlijk. En ik, om even op vorige week terug te komen. Ik heb uh, laatst inderdaad deel 2 van uh, New Kids gekeken. Ah, en? En ik moet toch elke keer wel lachen. Zeker om de muziek. Ja, ja, zeker weten, zeker weten. Maar goed, weet je, we kunnen dan iets... Is, ja, om even optimistisch op die muziek terugkomen. Ja, nou ja, ik weet het niet. Weet je, en dan, maar wat, weet je, het komt dan gewoon iets later. Dan, weet je, dat, om het goed te maken met de mensen. je krijgt ze even goed nog wel, zeg maar. Wat? Dat idee, de gouden plaats. Ja want het is wel weer een hele fijne deze week. Ja. Ik eh, mag best stellen dat de redactie eh, toch best wel lekker werk heeft gedaan. Eh, ja, dat kan dan weer wel. June oh. en Can't Stop Raving. België. Je hoorde Sue en Crazy Vibes. hey, maar eh, de studio loopt vol met leuke mensen. De New Cavaliers. Ja. Die dadelijk komen spelen bij On Ja, allemaal muzikanten die hier opeens de, de studio infiltreren. Ja. Zo heel stiekem. Eh, ja, die gaan straks hier op het eigen vader Jacob, steeds acte présence geven. Ja. En eh, dat doen ze straks ja, rond de klok van 8 uur. Ja. Ongeveer, hè, je, tussen 8 eh, en 10 inderdaad. Een beetje natte vingerwerk natuurlijk, want er moet nog gesoundcheckt worden en kabeltjes getrokken worden, et cetera, et cetera. Maar goed, straks dus hier op ons eigen Vaderjacob Stage, de New Cavaliers. En ik zou zeggen, blijven luisteren Sowieso. naar onze Radio 501. Ook omdat we gewoon deze plaat gaan draaien. Dit is Mike Snow en Battling Out. En dat betekent dat jij van mij weer dat... Ja, inderdaad, komt ie aan. Het Radio 501 weekend weerbericht. Terwijl ik bijna over mijn eigen krus Het is een chaos. Maar goed, jij krijgt van mij wel het weer. Want vanavond is het bewolkt en valt er van tijd tot tijd nog wat regen. De meeste regen valt dan wel weer in de westelijke helft van het land. Dus hebben wij hier in Horen dan niet zo heel erg veel last van. Gelukkig. Hè? Ik bedoel maar. Ja. Eh, ook vannacht regent het af en toe en daalt de temperatuur naar zo'n 13 graden. Morgen trekt er in de ochtend nog enkele buien over het oosten van het land. Maar vanuit het zuidwesten eh, wordt het dan gelukkig wel weer droog. Dat dan weer wel. Hè? Stapelwolken en zonnige perioden wisselen elkaar kort van, eh, af, zeg maar. In een soort van, ja, dat je denkt van... Hé, hey, schijnt de zon? Nee, schijnt niet. Of toch wel. Ja, zo'n twijfelmomentje wordt er dan. Eh, in ieder geval, morgen staat er een matige zuidwestenwind en ligt de temperatuur rond de 20 graden. Dus hè, dat kan een beetje meer zijn, maar kan ook een beetje minder, zijn inderdaad. Dat weten we eigenlijk helemaal niet. Eigenlijk is dat weer altijd maar een beetje relatief. Hè? Natte vingerwerk, hè? Ja, letterlijk en figuurlijk vaak soms. Eh. Maar wat een geen natte vingerwerk is, is die muziek. Dit is Charlie Ray Jepsen. hot now. De Chris en Vicky Friday Show. Ting Tings en Hang It Up. Ah, het is zo gezellig hier. Ja, is dat zo? Ja, kijk maar op de webcam. Oh, ja voor de mensen die eh, niet de webcam tot hun beschikking hebben. Nee, wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Eh, eh, meneer Frans, die hangt hier om, om mijn Victoria heen. Wat, wat gebeurt er? Ja, wat is gebeurd? <laughs> Ik snap er echt helemaal niks van. Geen idee, geen idee. Oké, niemand weet meer wat hier aan het gebeuren is. Nee. <laughs> Maar ondertussen hebben we dus wel verzoekjes die binnen zijn gekomen. Ja, inderdaad. De verzoekjes komen binnen. Die stromen binnen. Want ja, Patricia uit Ellerhuizen. Ja, <laughs> ik kan zo echt niet presenteren. jongens, jongens. Ja, nee, Victoria uit Ellerhuizen. Ja, nee nee, Patricia uit Ellenhuizen. Ah, oh, dat maakt ook niet uit. Oh nee, hè? Ja, nu haal ik alles om elkaar. Ja, maakt niet uit. Goed, waar ligt Ellenhuizen? dat ligt uh, noordoosten, ja, noordoosten van Groningen. Oh, ja, ja, ja. <laughs> zij, vraagt, okay, zij vraagt het plaatje aan Anouk. En Anouk is uh, van het album Together Alone, uitgebracht in 1997. 97 en, Ja. Dat is een tijd geleden, Dat is echt heel tijd geleden. Maar goed, het is wel een instant classic.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 see alone, flying high in the sky when you needed my shoulder. You're like a stone hanging around my neck, me for a break, my back, See, I gotta say what I feel for. Everybody's Wife. 1997 was het dus dat dit uitkwam op eh, ja, de Nederlandse muziekmarkt. En ondertussen ben ik toch enigszins op zoek naar dat juiste dingetje, terwijl ik hem gelukkig heb gevonden. Wie was er jarig deze week? Wie was er jarig deze week? Nou, we doen ook de eervolle vermeldingen, want dinsdag 12 juni is Annelies Marie, ook wel bekend onder Anne Frank eh, is, jarig, eh, ja, is eigenlijk jarig. Ze is eigenlijk maar 15 jaar geworden. Ja, iedereen kent wel Anne Frank. Eh, ze was een, een meisje uit Duitsland. ja, een Joodse afkomst. En ja, ze is wel bekend geworden door het dagboek dat ze schreef tijdens de Tweede Wereldoorlog. Toen ze ondergedoken zat in Amsterdam. En ze stierf aan uitputting en of vlektyfus. En ehm, ja, in het concentratiekamp in Bergen-Belsen. Ik, ik dacht eigenlijk niet dat ze daaraan was overleden eigenlijk. Ehm, ja, ja, ik wist het wel dan, maar... Ja. Ja, geen geschiedenislesje, dingetjes en zo. Ja. ja. precies. Sommige dingen onthoud je wel, sommige dingen niet. Nee, precies. Zo ken ik Napoleon eigenlijk alleen maar van de snoepjes. Oh, oké. Dat is, maar goed. Dat, oké. <laughs> Nou Die waren er nog meer, ja. Ja, woensdag 13 juni, Rivers eh, Cuomo. En uh, nou, 13 juni is, eh, is deze 42 jaar geworden. En eh, dit is Amerikaanse zanger en gitarist van de rockband Weezer. Hij is de aanvoerder, liedzanger en liedgitarist van Wieser. En hij speelt ook drums, basgitaar, klarinet, mondharmonica en de piano. En bekend van het liedje Body Holly. Zeker weten. Na donderdag 14 juni George Allen Doubt, nou, ook wel bekend als Boy George en eh, vrijdag 15 juni Ice Cube. Eh, ja, eigenlijk heet hij O'Shea Jackson. Hij is 43 jaar geworden. Eh, trouwens, Boy Joyce is 51 jaar geworden. En Ice Cube is 53 jaar geworden. En hij is dus een Amerikaanse rapper en acteur. En William D. Martin is ook 15 juni jarig geweest. 31 jaar is hij geworden. Um, ehm, werd de lead gitaarspeler van de band Good Charlotte in 1996. En volgens mij heb jij hele leuke nummers voor deze mensen klaarstaan. Ja, ik heb Weezer klaarstaan. Ik heb The Culture Club waar Boy George dus in zat klaarstaan. Ik heb Good Charlotte klaarstaan. En nog veel meer. Maar dus eerst Weezer. Iets met gitaren. Thanks for all you show. terug in die tijd. Met... Boy George. Yes, en zijn Culture Club. En Chameleon. Juist. Ja. Eh, nu hebben we eigenlijk nog maar acht minuutjes over voor dit programma. Wat ik op zich ja, toch wel ergens een beetje heel erg jammer vind. Ja, want de, tijd gaat heel snel. Maar eh, toch moet ik zeggen, het is bijna 8 uur. Oh, en daar gaat de, de Wie oh, doet de deur open, alsjeblieft? Nee, onze cameraman, die doet de deur open. Heel goed. En eh, ja, over, over acht minuutjes betekent dus ook dat de eh, ja, Horense Stadsfeesten gaan beginnen. Ja, die gaan en we hier. daar zijn wij dus bij. Ja, die gaan we hier ongeveer de opening daarvan in ieder geval een deel live streamen. En wat, wat gaan we dadelijk horen bij Arwen uh, met uh, on, on, the Rocks? de nieuwe Cavaliers op het Vader Jacob Stage. Straks dus hier in de studio, live. En eh, ja, ik wens jou dus heel veel plezier straks met... Eh, ehm, ja, ja, met, de communicatie van... Eh, het is een cameraman en een audioman. Dat is Maakt toch, niet uit, maar in ieder geval heel veel plezier met On met ja, Arwin Car. En dan ga ik me nu weer focussen op andere dingen.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 Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? decisions bugging me. Decision they molest us. If you don't want me, set me free. Set me careless, exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble And if I stay it will be double So you gotta let me know Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Live vanuit de binnenstad van Horen. Dit is Radio 501.